Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Al in 2018 heeft er een vrouw melding gemaakt van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Dat zegt haar advocaat tegen nu.nl. En dat is opvallend, want John de Mol hoorde pas in april 2019 iets over misstanden bij het programma. Zei hij in de aflevering van Boos. Negen jaar lang, uh, negen series, tien series, eh, eh, Voice Kids, is mij nooit bekend geweest dat er iets in deze vorm gebeurd zou zijn binnen die producties. Voor het eerst gebeurde dat in april 2019. De vrouw zou de klachten hebben ingediend bij iemand van de productie van Mols bedrijf Talpa. Volgens haar advocaat Sebas Diekstra kreeg de vrouw na haar klacht te horen dat zij de zoveelste was in twee jaar tijd. De vrouw gaat nog beslissen of ze aangifte gaat doen. We weten niet om wie het gaat. Premier Rutte vindt niet dat hij de regels heeft overtreden... door sms'jes te wissen van zijn werktelefoon. Eigenlijk moeten die bewaard blijven, zodat journalisten ze kunnen opvragen. Maar omdat zijn toestel weinig opslag had... gooide de premier dingen weg die volgens hem onbelangrijk waren. Hij zegt zelf dat hij niks heeft achtergehouden. Zaken die hij wel belangrijk vond, werden wel opgeslagen. En misschien heb je het wel voorbij zien komen gisteren. De etappenwinnaar van de Giro gisteren... die op het podium een champagnekurk in zijn oog knalde. Hello! Penny and wonderful stuff. <laughs> he, showed, he showed he maybe needs a bit more practice nou, at opening the Prosecco. <laughs> Ja, de wielercommentatoren bij Eurosport moesten er een beetje om lachen... maar hij ligt nu wel uit de race met een oogblessure. Is ook niet zo gek, zegt deze oogarts. Zo'n champagnekurk kan hard aankomen, zeker van zo dichtbij. Het nadeel van die kurk is ook dat die precies in je oogkas past. Dus met andere woorden, als je daar een voltreffer krijgt... dan wordt dat oog eigenlijk helemaal samengedrukt. Daarom waarschuwen ze in Frankrijk met de en nieuw niet voor oogletsel door vuurwerk, maar voor rondvliegende kurken. Maak jij nou binnenkort een flesje open, bijvoorbeeld omdat je bent geslaagd, dan heeft Tjeerd nog wel wat belangrijke tips. Houd een hand op de kurk en draai de fles langzaam een kwartslag en dan zie je dat die kurk al langzamerhand omhoog komt. Het weer, aardig wat zon, een graad of 20 langs de kust en in het uiterste oosten zo'n 28 graden. Het blijft ook vanavond nog lang warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Knopen de Hoek en Roelevaretsveen een kwartier vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Heemskerk en Knopen het Kooimeer...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 In ruil voor het geld eist de Europese Commissie dat Oekraïne op den duur hervormingen doorvoert... onder meer bij de rechterlijke macht en in de strijd tegen corruptie. Medewerkers van het Haagse vervoerbedrijf HTM staken op 2 juni in de hele regio. De werknemers en het vervoerbedrijf kunnen het niet eens worden over een loonsverhoging. De actie wordt gesteund door de vakbonden. Die wilden eerder staken, maar hebben dat vanwege de eindexamens uitgesteld. En techbedrijven Twitter en Google zijn niet verantwoordelijk voor neptweets en nepadvertenties met de afbeelding of de naam van bekende Nederlanders erin, heeft de rechtbank bepaald in een zaak die was aangespannen door Jort Kelder en een aantal BN'ers.